Er ligt in dat heel kleine Holland een dorp wat nog net overleeft. Want het scheelde echt maar een haartje of het werd van de landkaart geweegd. Eerst waren er een stelletje dromers van die dichters van het ludieke soort. Die wilden de stad van hun dromen zij bouwden hun eigen ruigoord. Ruigoord, oh ruigoord, schoonste, schoonste plekje op aard. Je stinkt soms naar de mobile maar je blijft de moeite waard. Allemaal! Ruigoord, oh ruigoord, schoonste, schoonste plekje op aard. Je stinkt soms naar de mobile oil maar je blijft de moeite waard.